Haar vader was opgepakt omdat hij honderden duizenden euro's aan cashgeld voor zijn dochter had bewaard. En er is een linkje met het land dat het WK organiseerde, weet correspondent Erdi Stemerding. Ja, dat is het idee, hè? dat dat dus uiteindelijk allemaal geld is dat afkomstig is van Qatar. Ook de naam van Marokko, maar die wordt wel in mindere mate genoemd. En dat geld zou dan dus bedoeld zijn om Europarlementariërs of mensen rond de Europarlementariërs om te kopen en eh, te beïnvloeden. Overmorgen moet Kylie voor de rechter verschijnen. Haar man is ook al opgepakt en heeft toegegeven dat hij het geld beheerde. Op en rond de Veluwe mogen de komende jaren geen windparken worden gebouwd. Heeft de provincie Gelderland besloten, moet voorkomen dat de wespendief, dat is een roofvogel, tegen de wieken van de windmolens aanvliegt. En ze waren het hele WK de underdog Marokko. Vanmiddag kwamen de spelers weer aan in eigen land. En daar werden ze als helden onthaald. In de hoofdstad Rabat Pelden de straten uit van de mensen... terwijl de voetballers op een dubbeldekker door de stad werden gereden. Marokko werd dit WK vierde en nog nooit kwam het land zo ver. En het zijn de donkere dagen voor kerst en die kun je maar op één manier bestrijden. Met kerstverlichting, dachten ook de bewoners van Randdorp, net boven Amsterdam. Ze plakten de lichtsnoeren over het eeuwenoude ophaalbruggetje in hun dorp. Vond iedereen leuk, behalve één persoon die erover klaagde bij de gemeente. Dus ja... Het moet weg, want er is anoniem geklaagd. Nou, toen ontplofte de buurt eigenlijk. werkelijk. Het hele dorp is echt wat een schande, wat belachelijk prima als je er moeite mee hebt, zegt deze bewoner. Maar niet anoniem melden. Ik vind dat, nou, mag je niet meer zeggen, maar ik vind het eigenlijk een NSB-actie. en de klacht, het is energieverspilling, volgens Anoniempje dus. Het zijn van die lullige eh, ledlampjes. Dat, dat, dat kost energie. Oei, oei, oei, daar gaan we echt allemaal kapot, hoor. <laughs> nee, ik vind het, ik vind het sneu. Krijgen nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden en het oosten nog regen. Morgen begint met zon, later bewolking en regen en een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A10 Zuid richting Den Haag.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 Pray tomorrow gets me high, high, high. Da da da. Ba ba ba ba. pressure under pressure Under Pressure. Dat geldt zeker voor de jazz op de radio. En dit programma en zijn presentator. Eh, want van de top 2022 cover-up wordt verwacht <clears throat> dat het de NPO Top 2000 en zoveel veel besproken tv-presentator kan doen vergeten. Maar eerlijk gezegd lijkt het een eh, gevecht tegen de bierkaai. En dan heb ik nog niet eens bier op. Ehm, ik heb wel net live de luister- of kijk, eh, luistercijfers binnen en die geven een piek te zien tijdens de reclame en het nieuws. Maar goed, we gaan eh, natuurlijk eh, vrolijk verder. En wie kan ons daar beter bij helpen dan Richard Cheese, de kroner. De crooner uit eh, Los Angeles. vaste prik bij, bij de top 2 2022 cover-up. Als het even tegenzit. Zijn Under Pressure was ja, weer legendarisch. En te vinden op plek 1583 in de top 2022 cover-up is a revelation. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my message in a bottle. have no voor de jazz. Zeker als Tierney Sutton, de Amerikaanse zangeres, gaat zingen Message in a Bottle. En eh, vervolgens honderden steunbetuigingen eh, voor, voor eh, ZFM Jazz op het strand van Zandvoort. Of op de ZFM Jazz Facebook-page zouden aanspoelen. Ehm, te vinden op plek 236. De wonderen zijn immers de wereld nog niet uit, niet waar? Zeker niet omstreeks kerst. Dus eh, we doen maar wat schietgebedjes voor de jazz. I Say A Little Prayer. Oorspronkelijk eh, geschreven, of gezongen moet ik zeggen, door Aretha Franklin. Eh, maar hier hoorde je het in de uitvoering van drummer Gary Gibbs. Bijgestaan op piano door Kenny Barron, de levende jazz-icoon. En ook een andere icoon, Ron Carter, op bas. te vinden hun uitvoering van I Say A Little Prayer op een plek 839 in de top 2022 cover-up. You know, Christmas just don't seem the way it used to be. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Christmas done got funky. Yes, it has. ZFM Jazz. Top 2022 cover. jazz, ik zei het al aan het begin van het programma... ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Queen of Jazz, Ella Fitzgerald, begon in de jaren 30 als rhythm and blues zangeres. De muziekstijl waaruit later de rock and roll ontsproot dat ze in 1968 eh, een live album opnam in de Fairmont Hotel in San Francisco... met verschillende rockhits uit die tijd... leidde echter tot ontsteltenis en natuurlijk afwijzing... bij de strenge jazzpolitie en de fundamentalistische jazzrecensenten. Het album Sunshine of Love, dat is een nummer van Cream... ging de boeken in als een fiasco. Maar ik zou zeggen, beluister dat album nog maar eens goed. uh, <clears throat> the Queen of Jazz zingt haar ziel uit het lijf. Daar zal zelfs uh, Janis Joplin nog een puntje aan kunnen zuigen, denk ik. Haar uitvoering van Sunshine of Love is te vinden op plek 77 in de top 2022 cover-up. En dat werd eh, gevolgd van de Queen of Jazz, zeg maar, naar de Queen of Pop, Madonna... Eh, meer een performer dan een goede vocaliste zou ik zeggen. Maar geef het nummer in handen van de Zweedse pianiste en zangeres Ida Sand. En we krijgen zo een vrij gezongen en funky like a prayer. Te vinden op plek 592. Maar het vermakelijke aspect was natuurlijk de mediareactie op de dood van Elisabeth. Een mix van alles wat ze heerlijk vinden: Huilende mensen, mensen in uniformen, halve vergaren, families die volkomen dysfunctioneel zijn.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 Cause boy, I was made for you, and boy, you were made for wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. kunnen er geen genoeg van krijgen in de top 2022 cover-up Don't Stop Till You Get Enough. In de uitvoering van de Duitse trompetist en de, de Duitse trompetist Joe Kraus en eh, de SWR Big Band. Die gingen lekker los op de song van eh, Michael Jackson. En ze komen binnen op plek 1699. En dat werd gevolgd eh, door het nummertje van Kiss. En als je Gene Simmons vraagt aan welke song eh, van zijn hardrockformatie Kiss hij het meeste hekel heeft... dan zegt hij stevast I was made for loving you. De grote hit van Kiss uit 1969, nee, 1970. Eh, eh, wel even precies blijven hier. Ehm, misschien vindt hij die zwoele versie van de Duitse formatie... de Kantine wel te pruimen. Met op vocale de Britse zangeres Sam Leigh Brown. Te vinden op plek 1000. 23 in diezelfde Top 2022 cover-up. Ik heb die oranje onderbroek van Truus gehad. Denk jij dat ik in het dagelijks leven die oranje broek draag? De enige eh, dag dat ik dat kan doen is wanneer ik bij Nederland zelf ben. Daarom doe ik dat. Uit respect voor mijn lieve Trusje. ZFM Jazz. bijgelovig of niet. Van Gaals Oranje heeft natuurlijk weinig swingend voetbal laten zien op het eh, WK. We kunnen dat swingen dan ook beter overlaten aan organist Charles Keinert. Eh, Superstition, oorspronkelijk natuurlijk van eh, Stevie Wonder... is bij ons te vinden op plek 225. Dat is een, een nummer van een album... Your Mama Won't Dance uit 1973 van die Charles Keinhardt. En daar wordt hij onder meer bijgestaan door Eh, George Bohannon op trombone en Chuck Rainey op bas. For the first time, scientists have produced a nuclear fusion reaction that created more energy than was expended. A breakthrough to tap into the same kind of energy that powers the sun and the stars. Researchers at the Lawrence Livermore National Laboratory in California announced the details today, and it could have huge implications for potentially creating clean and limitless energy someday. ZFM Jazz. Did It Again. The top 2022 cover-up is The Revelation. Zit er bijna op. The Land of Milk and Honey is eh, nog niet echt in zich, misschien. Ook niet eh, in eh, Terry Collier's groovy cover van Steely Dance Do It Again. Te vinden op nummer 1101, 1101 in de in de top 2022 cover-up. Eh, desalniettemin wil ik eh, iedereen natuurlijk eh, namens ZFM een, vrolijk kerstfeest en een gezond en gelukkig 2023 toewensen. Keep on jazzing, moving and grooving in de nieuwjaar year, zou ik zeggen. En daarvoor voor die Terry Callier hoorde je eh, een uitvoering van eh, Californication door de Fox Capture Plan uit eh, Japan. De veramerikanisering, vercommercialisering van de wereld, de culturele macht van Hollywood. Daar maakten en maken de nodige mensen zich wel zorgen over. Het werd dus in de jaren 90 bezongen in dat nummer Californication van de rockband Red Hot Chili Peppers dat uh, laat onverlet dat er toch iedere keer weer de nodige verbluffende en baanbrekende dingen uit de VS en Californië voorkomen. Eh, waar, voortkomen waar de, gewoonlijk eh, de, hele wereld uh, profijt van trekt. Ehm, de groovy Japanners van het Fox Capture Plan trio lieten de moeilijke Engelse lyrics weg... en maakten er een ja, lekkere fusion van. Een unieke combinatie ja, van fusion, jazz, rock en techno en swing te vinden op plek 171 in onze eh, Top 2022 Cover-Up. Ja, dit eh, was de Top 2022 Cover-Up Special Revelation. Eh, is de nieuwe hoop voor de jazz geboren? Nou, dat is waarschijnlijk te veel gevraagd. Hopelijk hebben jullie het wel leuk gevonden leuk genoeg gevonden in ieder geval... om volgend jaar weer een speciale december cover-up uitzending te rechtvaardigen. Maar luister eh, in ieder geval ook volgende week... naar de kerstuitzending van eh, collega Jaap, eh, van collega Jaap wou ik zeggen. wat mij betreft, de Tabé, tot de volgende keer. Tabé van Mr. Brightside, jullie Rebel Rebel... In the heart of the capital, perhaps the most elusive street artist in the world has left his mark.